alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jack. Ik zie jou volgende week. Festival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 4 uur. Er is een Amber Alert afgegeven voor een vermist meisje van 10 uit Rotterdam. Wendy heet ze en ze werd gistermiddag voor het laatst gezien... toen ze vanuit haar huis in Rotterdam-Zuid naar een winkel zou gaan. Maar daar is ze nooit aangekomen. De politie geeft een Amber Alert af omdat het meisje in levensgevaar kan zijn. In de Franse Alpen zijn drie skiers verongelukt. Bij het bergtop Val d'Isère werden twee mannen die buiten de piste waren gaan skiën bedolven door een lawine. Ze overleefden het niet. Hetzelfde overkwam twee andere skiers 60 kilometer verderop. Eén kwam om het leven, de ander is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Alle slachtoffers komen uit Frankrijk. De jongerenvereniging van de VVD, de JOVD, heeft de liberaal van het jaar gekozen... maar die komt heel verrassend niet uit eigen stal. Ze kozen voor de Belgische premier Bart de Wever. Dat het geen VVD'er is geworden komt omdat de JOVD niet blij is met de partij. Er viel dit jaar weinig liberaals aan de VVD te ontdekken, vindt de club. En koploper PSV heeft slecht nieuws gekregen over zijn spits, Ricardo Pepi. Hij raakte gisteravond in de wedstrijd tegen Excelsior geblesseerd... en in het ziekenhuis blijkt dat hij zijn onderarm heeft gebroken. Waarschijnlijk kan Pepi pas over twee maanden weer voetballen. PSV won met 5-1 en heeft in de Eredivisie een voorsprong van 14 punten op nummer 2 Feyenoord. In het binnenland kan het streng vriezen, lokaal tot min 12. Overdag eerst af en toe zon, daarna meer wolken... en vanuit het westen regen of natte sneeuw.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 Bel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. 538. to break free. I want to break. get used to living without, living without, living without you by my side. it her sin querer. over the world. 538. horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run, and I've hit this line a thousand times. God, this is the one. And I don't even want you back, even though you're all I have. I'm I till I come.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 Wendy heet ze en ze werd gistermiddag voor het laatst gezien... toen ze vanuit haar huis in Rotterdam-Zuid naar een winkel zou gaan. Maar daar is ze nooit aangekomen. In een huis in Leiden-Dorp is gisteravond een dode vrouw gevonden. En volgens de politie is ze omgekomen door geweld. Er is een man opgepakt die er meer van zou weten. Hij wordt verhoord. Of de overleden vrouw in Leiden-Dorp de bewoonster was van het huis is niet duidelijk. Er is voor tienduizenden euro's aan koper gestolen in Den Bosch. Dat gebeurde al in de kerstvakantie, maar omdat de daders nog altijd niet zijn gepakt, komt de politie er nu mee. Volgens Brabantse media sloegen de dieven toe bij een oude kapel van een ziekenhuis waar stroomkabels en koperen buizen weg zijn. De prijs van koper is afgelopen jaar enorm gestegen, dus grijpen koperdieven hun kans. En in de Eredivisie is NAC Breda van de laatste plek af. Het pakte een puntje. Op bezoek bij FC Groningen bleef het 0-0. De nieuwe nummer laatst is nu Volendam... dat gisteravond met 1-0 verloor van AZ. Verder won